7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het aantal terroristische aanslagen is vorig jaar wereldwijd gedaald... met bijna een kwart, naar 10.000. 19.000 mensen kwamen bij de aanslagen om het leven... en ook dat is een afname, meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Terroristen waren vooral actief in Afghanistan, India, Irak, Pakistan en de Filipijnen. De Verenigde Staten willen snel weer gaan praten met Noord-Korea over denuclearisatie. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd... nadat Noord-Korea had beloofd een belangrijke testlocatie voor raketten te sluiten. Pompeo heeft de Noord-Koreaanse delegatie volgende week in New York uitgenodigd. Hij hoopt dat Noord-Korea stopt met zijn kernwapenprogramma voor januari 2021... rond het eind van Trumps eerste termijn als president. Glennis Grace heeft de finale van America's Got Talent niet gewonnen. De Nederlandse zangeres zit niet bij de top 5 van de 10 finalisten. Illusionist Shin Lim kreeg de meeste stemmen van het Amerikaanse publiek. Hij krijgt een miljoen dollar en een optreden in Las Vegas. Voordat de uitslag bekend werd, schreef Glennis Grace op Instagram al... dat America's Got Talent voor haar een reis was die haar leven heeft veranderd. Bij een auto-ongeluk in Assen zijn twee mensen om het leven gekomen. Drie inzittenden raakten zwaar gewond. Een auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Door het ongeluk was de straat in Assen een tijd afgesloten. Ajax heeft de eerste groepswedstrijd in de Champions League... tegen AEK Athene gewonnen. In Amsterdam werd het 3-0. Alle doelpunten werden gemaakt in de tweede helft. Het weer. Vanochtend zwakt de stevige zuidwestenwind wat af.